10 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Groenlinksleider Klaver is niet blij met een filmpje... waarin hij als schietschijf dient bij schieten. Op de video is te zien hoe een man in een overal met karbiet... een projectiel afvuurt op een foto van Klaver. De groenlinksleider zegt dat in vrijheid moet worden gedebatteerd... zonder intimidatie of geflirt met geweld. Klaver is niet populair in de agrarische sector... omdat hij de bio-industrie veroordeelt en pleit voor inkrimping van de veestapel. Nederland heeft het reisadvies naar de Australische staat New South Wales aangescherpt vanwege de bosbranden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. De verwachting is dat het vuur in New South Wales verder aanwakkert. Eerder vandaag werd in de oostelijke staat opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt tot zeker volgende week donderdag. Op een kruispunt in Apeldoorn zijn twee fietsers aangereden door een politieauto. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Volgens de krant De Stentor gaat het om een volwassene en een kind. Het is niet bekend of de politie zwaailichten en sirene aan had. De politie wil niets zeggen over de aanrijding. Twee journalisten van Omroep West zijn tijdens de jaarwisseling bij een interview in Leiden bekogeld met zwaar vuurwerk. De verslaggever en de cameraman voelden zich zo bedreigd dat ze het interview hebben afgebroken en zijn vertrokken. Ook omdat de geïnterviewde vuurwerk naar zijn hoofd gegooid kreeg. De journalisten gaan aangifte doen. Door een ontspoord treinstel in Den Haag rijden tot zeker half één morgenmiddag geen treinen tussen Den Haag Centraal en Ipenburg. Het spoor is daar zwaar beschadigd. De trein ontspoorde vanmiddag door nog onbekende oorzaak. Niemand raakte gewond. Het weer, het blijft bewolkt, soms miezert het wat en de temperatuur loopt op. Morgen bewolkt en tot in de avond regen bij ongeveer 10 graden. Zaterdag nog een enkele bui, zondag kans op mist.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 said I'm getting out of Dodge All the big dreams said I'm selling all I got Nashville Spotlight album. tracks, clapboard bar, green grass, Wheatfield farm, three digit population sign, pirate on the 50 yard line, white church water tower, name on a shirt, a 40 hours we're all just living for quitting time.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 I never had blue in her eyes. Though our family's hate runs thicker than blood, there's nothing that runs as thick as our love. about two star-crossed lovers who rode out of hell. looking out that window more. That gypsy soul inside of you is what I fell in love with.